Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. te wachten als het land zijn nucleaire programma opgeeft. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gezegd. Hij was de afgelopen week voor de tweede keer in korte tijd in Noord-Korea... voor een ontmoeting met leider Kim Jong-un. De bezoeken van Pompeo waren een voorbereiding op de topontmoeting van Kim en president Trump... op 12 juni in Singapore. Daar staat de denuclearisering centraal. Oud-PVDA-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wil vicepresident van de Raad van State worden. Volgens NRC Handelsblad en de Volkskrant is hem gevraagd te solliciteren. Dat is bijzonder. In de praktijk wordt in de coalitie besloten wie de positie bekleedt. Maar de Raad vindt dat ouderwets. In de formatie is de naam van D66er Tom de Graaf besproken... maar het is onduidelijk of hij kandidaat is. De kwestie zou tot spanningen binnen de coalitie kunnen leiden. Er komen sinds 2013 steeds meer verpleegkundigen bij, maar daarmee is het tekort nog niet weggewerkt. Volgens het CBS kwamen vorig jaar zo'n 9400 verpleegkundigen van de opleiding. Maar volgens de beroepsvereniging VNVN zijn er nu nog steeds 100.000 verpleegkundigen te weinig. Het is vandaag de dag van de verpleging. Een Turkse rechter heeft het huisarrest van de prominente journalist Sahin Alpay opgeschort... en twee andere journalisten komen voorlopig vrij meldt het staatspersbureau Anadolu. De drie werkten voor de vroegere krant Saman. De 94-jarige Alpay wordt verdacht van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in juli 2016. Hij zat bijna twee jaar in voorarrest en kreeg daarna huisarrest. Maar die straf is nu dus ook opgeheven. Het weer overdag zonnig, maar in de middag zijn er stapelwolken.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 Hier uur haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boeren met toender, ze bleven. tune valt door de stad. Dat wat het lied van kunt nog en scoort ze aan de bed. Ze jeuzelt honderd uit en de taal die men haar bijbracht had.